Het zou verraad zijn aan de slachtoffers van de aanslagen van negen jaar geleden, zei hij. De PVV-leider riep herhaaldelijk no mosque here, wat door het publiek werd overgenomen. Wilders prees New York om zijn tolerantie. Als die zou verdwijnen, zou de stad volgens hem lijken op Mekka. Bij een plechtigheid eerder op de dag zei president Obama dat de Amerikanen niet in oorlog zijn met de islam en dat ook nooit zullen zijn. Hij noemde Al-Qaeda een groep van zielige mannen die misbruik maken van het geloof. Op het filmfestival van Venetië heeft regisseur Sofia Coppola de Gouden Leeuw gewonnen voor haar film Somewhere. Die gaat over een ster in Hollywood die aan lager wal raakt door drugs en drank. De Zilveren Leeuw voor beste regisseur was voor de Spanjaard Alex de la Iglesia voor Ballade Triste de Trompeta, een film over een clown tijdens de dictatuur van Franco. In Chili zijn drie boren gestolen bij de mijn waar al ruim een maand 33 mijnwerkers vastzitten. De boren zijn samen zo'n 100.000 euro waard en waren bedoeld om een gat te boren naar de ruimte waar de mijnwerkers zijn opgesloten. Zo'n 40 mensen die in de buurt werken worden ondervraagd. Ondanks de diefstal kan het reddingswerk doorgaan. Ajax en PSV hebben vanavond in eigen huis allebei gewonnen. PSV won met 3-1 van NEC en Ajax versloeg Willem II met 2-0. Beide doelpunten uit een strafschop. FC Twente won met 2-1 van VVV en de andere uitslagen. Heerenveen Vitesse 2-1, AZ Roda JC 1-2, Excelsior Heracles 2-1. Rafael Nadal heeft voor het eerst in zijn tenniscarrière de finale gehaald van de US Open.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 Only on Danceport FM and ZFM. Radio in het Zand. Dit is ZFM Zandvoort. It's Nightwalk. Global House Vibes. Hosted by DJ Malzo. Global House Vibes with DJ Malzo. In the mix with Nightwalk. Nightwalk. Hi, darling. The kids say they love you. Hey, baby. Is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. is maar niet bekijkt. We zijn beland in de tweede uur van de Nightwalk. En dat betekent tot en 1 uur niemand minder dan onze eigen resident DJ Uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Hetzelfde programma heeft hij ook op eh, Dance for the Van. Met als opening de Raw Band The Clouds Across the Moon. Dat nu hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance for the Van. DJ Mauzo, tot een 1 uur in de mix op de radio. with DJ Malzo. NW Nightwalk in the mix tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising, feeling tonight. Heart is wearing Prada skirts, real tight. Temperature is rising. Ja, het beste van dance in mix op de de radio. Ik weet het niet hoor, maar volgens mij is de microfoon een beetje overleden. Ik vind hem een beetje broer klinken of mijn koptelefoon is overleden maar zo Nog een klein half uurtje hier op CFM Zandvoort en natuurlijk op Dance voor de Web. music was something you could not see on TV. When electronic music was something so underground it never saw the light of day. When it was deep, when it was raw. Well, I'll let you in on a secret. Today's the day we take it deep again. Just some blow your mind state of music. Back to when it was more than a sound, more than a fashion statement, more than a cool thing to be doing. Back when, if you didn't know the dance of the week, we could not care less. This is a middle finger to all the people that feed the hype, all the people that feed off the hype. This hype is the other way around. This is electronic drugs. of mine. Senza dall'amore sotto la luna, come in cave di aiuto. Mauzo, Yolanda Be Cool en D-Cup met We No Speak American. alle leuke dingen komt ook weer een einde. We horen het afgelopen uur niemand minder dan onze eigen resident DJ Mauzo. Een uur lang live in de mix met zijn Global House Vibes. Gelijknamig programma heeft hij eh, op eh, Dance for the Fam. Ik meen op de donderdag en ook af en toe geloof ik op de zondagavond. CFM Zandvoort, dit was de Nightwalk. Ik wens je nog een hele fijne zondagochtend. Doe het voorzichtig, doe het veilig, doe het rustig. En wij spreken elkaar volgende week zaterdag weer vanaf 11 uur... live hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Graag tot een andere keer. Hoi.